Vijf uur. Kees Groot met het NOS-journaal. In Hogeveen is de moeder vrijgelaten van het achtjarige meisje... dat een val uit een flat niet overleefde. De moeder is nog wel verdachte. De politie is er nog niet achter waardoor het meisje maandag naar beneden viel... en welke rol de moeder speelde. De politie blijft doorwerken aan de zaak... tot er meer duidelijk is over de doodsoorzaak. Nederland moet zich meer en beter inzetten voor kinderrechten... De kritiek komt van 18 deskundigen van een VN-comité en is volgens kinderombudsman Dullaert opvallend stevig. Het comité heeft onder meer kritiek op de gevolgen voor kinderen van oliewinning door Nederlandse bedrijven in het buitenland. Een ander punt van zorg is het toenemende aantal Nederlandse kinderen dat wordt mishandeld, verwaarloosd of misbruikt. Sportkoepel NOC-NSF is teleurgesteld dat de overheden niet willen meedoen aan de organisatie van de Europese Spelen van 2019. Minister Schippers, de provincies en gemeenten zijn niet bereid om bijna 58 miljoen euro te steken in de Europese Spelen. Ze vinden de financiële risico's te groot. De Spelen waren al aan Nederland toegewezen, maar de overheden hebben besloten dat NOC-NSF het sportevenement moet teruggeven aan het Europees Olympisch Comité. Volgens NOC-NSF is het een gemiste kans voor de sport en voor de samenleving. Onze man in Teheran, het VPRO-programma over de belevenissen van journalist Thomas Erdbrink in Iran, is winnaar van de Zilveren Nipkoff-schijf 2015. De jury, bestaande uit tv-critici, noemt de serie speels en creatief. De zilveren reismicrofoon ging naar presentator Pieter van der Wielen voor zijn interviews in het Radio 1-programma Nooit meer slapen, ook van de VPRO. Het weer, vanavond verdwijnen de meeste wolken en koelt het af tot een graad of 9. Morgen volop zon, later enkele stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 22 tot 27 graden. Vrijdag wordt het een graad of 30, maar het kan in de loop van de dag dan wel gaan onweren. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een vrij normale avondspits in de Randstad. Files met minstens 5 minuten vertraging zijn te vinden op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij de afrit Bunschoten 5 kilometer. De A2 Amsterdam naar Eindhoven tussen Breukelen en Utrecht 5. De A13 Den Haag-Rotterdam tussen Prins Clausplein en de afrit Berkel en Roderijs 7. A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-West 5 kilometer. En van Nijmegen naar Rotterdam tussen de afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam 4. Vervolgens bij Papendrecht nog eens 10 kilometer. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen het Terbrechtseplein en Moordrecht 6.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 Can you found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She looks like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah. Cause I'm the wizard of love. And I got the magic wand.